als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou tulpen uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode, wens je jou allermooiste wat mijn mond niet zeggen kan. Zeggen tulpen uit Amsterdam. Oh Johnny, zing een liedje voor mij alleen. Oh Johnny, wat voor mij ben je nu Zing een lied met een lach. In je stem klinkt de hele Jordaan. Oh, oh, oh, Johnny, zie je liedje voor mij? Allee, oh Johnny, zie het zo voor je heen. Dan voel ik spontaan, mijn hart opgegaan. Johnny voor onze jongen. Een piketanissie gaat er altijd in. Een piketanissie maakt je blij van zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse pagnon. Dat witte spul krijg je van mijn cadeau. En ook die deze aquavit. Die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of in mijn gin. Een picket aan een picket aan Een picket aan dat gaat er altijd in. Oh, Sabri Sabri shabbity o shia, shabbity yay yay yay, aladio. Oh, shabbity o shia, shabbity yay yay yay, aladio. Oh, shabbity o shia, shabbity yay yay yay, aladio. Geef mij maar Amsterdam en dat is mooi. mijn paradijs heeft mij maar Amsterdam Met zijn Amstel en het Want in Moken ben ik rijk